7 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Vlaardingen zijn zes appartementen onbewoonbaar geraakt door een brand. Het vuur brak rond half vier vanochtend uit in een woning op de tweede verdieping... en sloeg over naar een etage erboven. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Veel hartpatiënten met een vernauwde slagaders... die nu nog standaard een bypass of stent krijgen... zijn net zo goed af met medicijnen. Blijkt uit een grote studie onder 5000 Amerikanen. Alleen voor patiënten met vaak pijn op de borst heeft een operatie zin, zo blijkt. Het niet opereren van alle patiënten met vernauwde slagaders... scheelt honderden miljoenen dollars. De Verenigde Naties maken zich zorgen over het geweld in Bolivia. Daar is het sinds de presidentsverkiezingen van vorige maand onrustig. Vrijdag kwamen negen betogers om het leven nadat de politie met scherp had geschoten. De VN waarschuwt dat de situatie volledig uit de hand kan lopen... als de autoriteiten niet voorzichtig optreden. Twee Australische politici mogen China niet in. Ze zouden er volgende maand op bezoek gaan om meer over het land te weten te komen... maar zijn vanwege hun kritische houding niet welkom. China was in augustus al gepikeerd nadat een van de twee China's groeiende macht... had vergeleken met de opkomst van nazi Duitsland. De ander had zich uitgelaten over de onderdrukking van de Oeigoeren... en de manier waarop Peking met de protesten in Hongkong omgaat. De Chinese ambassade in Australië zegt dat er pas met de twee politici valt te praten... als ze oprecht berouw tonen en hun fouten rechtzetten. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het EK voetbal... door een gelijkspel tegen Noord-Ierland. In Belfast bleef het 0-0 en dat was genoeg voor directe plaatsing. In dezelfde pool heeft ook Duitsland zich voor het EK geplaatst... door met 4-0 te winnen van Wit-Rusland. Het weer vanochtend eerst zonnig, later meer bewolking met vanavond vanuit het oosten regen.